Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse televisiepresentator Bob Barker is overleden. Als presentator van onder meer de spelshow The Price is Right... was hij decennia lang een van de populairste mensen op de Amerikaanse televisie. De spelshow werd in de jaren 90 ook populair in Nederland... onder de naam Prijzenslag met presentator Hans Kazan. Bob Barker was ook een bekend activist voor dierenrechten. De actiegroep Sea Shepherd noemde een schip naar hem. Bob Barker is 99 jaar geworden. Bij twee explosies bij een brandstofopslagplaats in Roemenië is een dode gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Het gebeurde in een dorp in de buurt van de hoofdstad Boekarest. Bij een opslag voor LPG-gas ontplofte een gastank. Toen de brandweer ter plaatse was, was er een tweede explosie. 26 brandweerlieden raakten daarbij gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook een veldhospitaal ingericht. In Zuid-Korea hebben 30.000 mensen gedemonstreerd tegen het lozen van koelwater door de kerncentrale van Fukushima. Het Japan is daar donderdag mee begonnen. Het zou nodig zijn voor de ontmanteling van de reactor... die in 2011 werd getroffen door een aardbeving en een tsunami. De demonstranten vinden dat de regering van Zuid-Korea had moeten protesteren bij Japan. Sifan Hassan heeft haar tweede medaille veroverd bij de wereldkampioenschappen atletiek in Budapest. Na het brons op de 1500 meter won ze de afgelopen avond zilver op de 5000 meter. Ze is daarmee de succesvolste Nederlandse atlete ooit op een WK. De zilveren plak van Hassan is de vierde medaille voor Nederland. Maar vandaag, op de laatste dag van het WK... heeft Nederland nog twee kansen op een medaille. Zowel de estafette mannen als vrouwen... hebben zich gisteravond geplaatst voor de finale van de 4x400 meter. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 11. Morgen is er een mix van zon, wolken en enkele regen- of onweersbuien.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 I'm losing control of my heart. heart yeah, yeah, yeah. I wish that I could see another better part of me. Feel this fire I'm feeling. If you see me in control, and baby, then you. me feel this fire I'm feeling And you see me in control and Baby, then you would know That I can read you I wish I knew what's going through your mind geen mogen mis bij mij.